en zeven volwassenen. Een militaire jury in Texas heeft de man militairen in Fort Hood. De legerpsychiater kan nu de doodstraf krijgen. De man van Palestijnse afkomst schoot in 2009 militairen neer... die op het punt stonden te worden uitgezonden naar Afghanistan. In Etteleur heeft een bewoner van een psychiatrische instelling... voor de derde keer in drie maanden brand gesticht. Hij had zijn matras aangestoken, maar de brand kon snel worden geblust. De vorige twee keer had hij ook al brand gesticht in zijn matras. En de Nederlandse mannen hebben de halve finale op het Europees kampioenschap hockey in België verloren van Duitsland met 3-5. In de Olympische finale in 2012 en bij het vorige EK in 2011 verloor Oranje ook al van Duitsland. De hockeymannen spelen zondag om het brons tegen de verliezer van de andere halve finale tussen België en Engeland, die nu wordt gespeeld.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 bij hun aanval op oostelijke wijken van Damascus. Het Britse persbureau Reuters meldt dat de Verenigde Staten en Europese landen voorlopig die conclusie trekken. Ze baseren zich op informatie van westerse veiligheidsdiensten. Volgens de oppositie zijn bij een aanval met gifgas 1700 doden gevallen. In de VS stonden vandaag twee militairen voor de rechter voor een moordpartij. In Washington kreeg een sergeant levenslang voor de moord op 16 burgers vorig jaar in Afghanistan. Hij ontliep de doodstraf door schuld te bekennen. En in Texas is een man schuldig bevonden aan de moord op 13 militairen in Fort Hood. Die man, een legerpsychiater, kan nu de doodstraf krijgen. De man van Palestijnse afkomst schoot in 2009 militairen neer die op het punt stonden te worden uitgezonden naar Afghanistan.